uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Canada gaat het leger inzetten om te helpen de meer dan 100 bosbranden te blussen. De branden woeden in de provincie British Columbia in het zuidwesten van het land. Het leger moet vliegtuigen en zo'n 350 militairen leveren om de brandweer bij te staan. Verwacht wordt dat er dit weekend tientallen bosbranden bij kunnen komen, onder meer door blikseminslag. Zeker 200 Amerikaanse bedrijven zijn slachtoffer geworden van een grote ransomware-aanval. Bij zo'n aanval worden computersystemen door criminelen platgelegd... totdat het getroffen bedrijf losgeld betaalt. De aanval lijkt het werk van een groep die gelieerd is aan Rusland... en die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanval op een Braziliaanse vleesverwerker twee maanden geleden. Minister Slop zegt dat hij door de VPRO in eerste instantie onvolledig is geïnformeerd over de gang van zaken rond de documentaire over D66-leider Kaag. Daardoor heeft hij Kamervragen van de PVV onjuist beantwoord. In een brief aan de Tweede Kamer erkent Slop nu dat D66 wel degelijk bij de totstandkoming van de documentaire betrokken was. Tweede Kamerlid Wieberen van Haga begint een nieuwe partij, Belang voor Nederland. Van Haga was eerst VVD'er en sloot zich vorig jaar aan bij Forum voor Democratie... waar hij dit voorjaar met twee fractiegenoten opstapte. Belang voor Nederland, of BVNL, is volgens Van Haga klassiek rechts... maar wel liberaal en niet conservatief. De eerste twee halve finalisten van het EK voetbal zijn bekend. Italië en Spanje. Ze spelen dinsdag tegen elkaar. Italië versloeg gisteravond België met 2-1. Spanje kwam tegen Zwitserland niet verder dan 1-1, maar won na strafschoppen. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Tsjechië in de kwartfinales tegen Denemarken en Oekraïne tegen Engeland. Het weer. De dag begint zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... gevolgd door enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Almere 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad kom je in 5 kilometer file. De rechterrijstrook van de A7 is nog dicht. Als je vanuit Hoorn naar Heerenveen rijdt heb je daar last van. Want bij Kornwerder eh, Zandstad 6 kilometer file met 40 minuten vertraging.